Lot Lewin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de Russische Veiligheidsdienst de opdracht gegeven om de Krimbrug beter te beveiligen. Ook de beveiliging van de elektriciteitskabels en de gaspijpleiding die van Rusland naar de Krim loopt moet omhoog. De brug tussen het geannexeerde schiereiland en het vasteland raakte zwaar beschadigd door een explosie vannacht. Daarbij vielen drie doden. Volgens Rusland is de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in het Groningse dorp Weerdum is opgelopen naar 191. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. In zeven gevallen ging het mogelijk om acuut onveilige situaties. Het instituut Mijnbouwschade had vanochtend al 90 meldingen gekregen over de beving van vannacht in Weerdum. Die had een kracht van 3,1 en is de zwaarste in bijna een jaar in het Groningse gaswinningsgebied. De vraag naar propaangastanks stijgt enorm door de energiecrisis, meldt de vereniging Vloeibaar Gas. Voorheen hadden alleen mensen en bedrijven zo'n grote tank op het terrein als ze zo afgelegen zaten dat ze niet op het gewone gasnetwerk aangesloten konden worden. Nu krijgt de vereniging tientallen aanvragen per week. Aardgas was altijd goedkoper, maar is nu vele malen duurder dan propaangas. Het kan een derde tot de helft van de prijs schelen. De wereldberoemde glasfabriek Duralex in Frankrijk gaat de komende vijf maanden dicht vanwege de hoge energieprijzen. De energierekening voor het stoken van de glasovens ging in een jaar tijd van 2,5 miljoen naar 13 miljoen euro. De wereldberoemde glazen uit Frankrijk worden geëxporteerd naar 130 landen. De fabriek denkt dankzij de voorraden voorlopig wel door te kunnen gaan met de verkoop. Voetbal. In de eredivisie had Ajax het even moeilijk op bezoek bij FC Volendam. Maar uiteindelijk wonnen de Amsterdammers toch met 4-2. En het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Lokaal kans op grondvorst en mist. En ook morgenochtend nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en droog. En het wordt 16 à 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn.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 Ja, ik wil nog 1, 2, 3, oh en laat me weer vliegen. Ik wil niet dat het stopt. Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd. Ze zeggen dat ik overdrijf, Dat van stapel loop mijn concentratie Probeer het maar ik slaap niet, het gaat niet Want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk Je stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijp Oh ik verlang naar 1, 2, 3 Als ik jou weer zie en mijn koel music, house music, house music, house music, house.